Levi van Eck met het NOS-journaal. De autoriteiten in Japan hebben ruim 300.000 inwoners van het eiland Shikoku geadviseerd... om hun huizen te verlaten vanwege een tropische storm. Naar verwachting komt die morgenochtend aan land in Japan. Volgens de Japanse meteorologische dienst gaat de krachtige storm gepaard... met windstoten van 140 km per uur. Uit voorzorg zijn er zo'n 350 vluchten geannuleerd... en zijn treinverbindingen stilgelegd. Naar verwachting zal er in 24 uur tijd een meter regen vallen op Shikoku. De Amsterdamse politie gaat onderzoeken wie binnen het korps informatie over de arrestatie van de zoon van burgemeester Halsema heeft gelekt naar de Telegraaf. De 15-jarige jongen werd vorige maand opgepakt voor het bezit van een nepwapen nadat hij met een vriend een verlaten woonboot had betreden. Volgens de politie is de zaak niet onder de pet gehouden, maar is het gebruikelijk dat jonge verdachten bij dit soort vergrijpen uit de publiciteit worden gehouden. De douanier uit de Rotterdamse haven die een container met 1500 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten... is mogelijk betrokken bij meer drugstransporten. Volgens het OM heeft hij vorig jaar een container vrijgegeven... terwijl het schip nog op zee was, wat zeer ongebruikelijk is. Uit de container bleken later 50 dozen verdwenen. Er werden geen, geen verboden middelen gevonden, maar de drugshond sloeg wel aan. De verdachte ontkent iedere betrokkenheid. De Amerikaanse rapper ASAP Rocky is in Zweden veroordeeld tot een voorwaardelijke straf wegens mishandeling. Hij hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had een gevangenisstraf van zes maanden geëist. ASAP Rocky zei altijd dat hij handelde uit zelfverdediging. Zijn management liet gisteren al weten dat zijn optreden op Lowlands zondag gewoon doorgaat. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en vanavond valt er verspreid over het land regen. Het is een graad of 21. Morgen zon, maar in de loop van de dag flinke buien... met kans op onweer en harde windstoten.